you lekker op hè? <laughs> Ja, geweldig zo op de zondagmorgen. Even na uh, eh, 11 uur. Even kijken, om precies te zijn 4,5 minuten over 11 bij GoFab. Op deze zondagmorgen, de ene laatste zondag van september. Ja, een mooie dag. Wordt een graad of 19. Eh, en als je eh, uit de wind gaat zitten in het zonnetje... kan het ook nog wel eens een graad of 23 worden. Dus misschien moet je vandaag maar eens een eh, leuk hoekje vinden in je tuin. Uit de wind, in de zon of op het balkon. En dan komt het helemaal goed. Wordt het een hele mooie dag. Blijf bij me, want ik heb heerlijke muziek voor je. Tot 12 uur deze ochtend. En een hele mooie, leuke reportage van Jeroen van Gent... die met zijn blauwe microfoon de straat op ging deze week. wat de antwoorden zijn die jullie hebben gegeven. Dat hoor je straks over ongeveer een minuut of 25. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En intussen muziek van onder andere Shocking Blue. my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through Love is where you find it. Listen to your heart. regelmatig draaien we in de show iets van Modern Talking. Gewoon omdat het eh, lekker is. Goedkope Duitse disco. Had ik vorige week ook al iets van, zeg, geloof ik. Was dat niet uh, eh, your, eh, My Dinges? nou ja, whatever. Laat lekker zitten. je hoorde vandaag in de show Sherry Sherry Lady en Shocking Blue. Ervoor met Blossom Lady uit 1971. Mooi. Ehm, we hebben ook weer tijd vandaag in show tijd voor eh, heel romantische muziek van Lady Gaga. En ook nog eens Tony Bennett. Nou, nou, nou, nou. Hier zijn ze met Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Go. yes, I see. Oh, baby, when we're out together dancing, out together dancing, out, together, dancing cheek to cheek. Lady Gaga, natuurlijk, je hoorde het zojuist. En Tony Bennett was hij niet pas geleden overleden? Dacht het wel, hè? Cheek to Cheek uit 2014 en Johnny Taylor. Oh, wat een zwoel nummer. Disco Lady uit 1976 hier in de show. Straks, over ongeveer een minuut of tien, 11, 12 misschien wel. Een reportage van Jeroen van Gent. Hij zou eh, eh, weer eh, de staat op gaan deze week. En dat heeft hij ook gedaan. En hij vroeg aan u, zou u ooit in het buitenland willen wonen? Dus ja, je woont hier in zuid vlaanderen Of als je meeluistert aan de naderkant op, op zuid beverland Maar zou je dan toch naar bijvoorbeeld België willen verhuizen? Naar onze buren, de mensen in Zelzaten, beste luisteraars in Zuid? Ja, wil jij ons als Hollander daar wel bij hebben? Maar wat zijn de antwoorden die de mensen geven? als je ze vraagt, eh, zou u ooit in het buitenland willen wonen? Je hoort dat straks allemaal hier in de show bij GoFam. terwijl wij hier weer eh, aan een nieuw stuk appeltaart zijn begonnen. Ik vertelde het vorige uur al. Ja, dat de appels weer van de bomen komen. En eh, dat hier dan heel veel huisvlijt plaatsvindt. Dan gaan we weer appeltaarten bakken, appelflappen en zo. En vandaag worden we hier in de studio getrakteerd op zelfgebakken appeltaart. Heerlijk. Ja, kruimelt wel. Dat zei ik vorige uur ook al, maar het is wel lekker hoor. Je hoorde in die tussentijd toch maar mooi 77 Bombay Street en I Love Lady Gaga. En eh, ja, wat hoorde je nog meer van mooi zo? Oh, ja, bent alweer vergeten. Nou, maakt niet uit. Zo meteen eh, de reportage van Jeroen van Gent. Over een paar minuten al. Maar eerst nog even mooie muziek van, nou ja, vooral lekkere muziek van Pierre Crocola. Lady mooi nummer om op mee te zingen natuurlijk. Ook deze zondagmorgen. Lady Lee, Pierre Crocola. Oh ja, en eh, krijg je een opmerking. Zeg, doe je huiswerk even goed als je muziek draait moet je ook vertellen wat je hebt gedraaid. Hè? Je hoorde er straks ook nog even Talking Heads. Een nummer die je niet zo vaak hoort op de radio. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je dat niet zo 1, 2, 3 herkende. Je hoorde The Lady Don't Mind. Een van de kleinere hits van deze prachtige formatie. Die echt hele mooie, bijzondere hits heeft gemaakt. Heel erg lang. Goed, tijd voor die reportage van Jeroen van Gent. Laten we daar maar eens aan beginnen. Net terug van vakantie hebben velen vaak meteen ook heimwee. Jawel, een andere taal, de zon, de mooie natuur, andere mensen. Wat als je nu eens had kunnen blijven in dat vakantieland? Hmm, hoe zou dat dan zijn? U laat Nederland achter u, omarmt het nieuwe land. En zou u dan dat wel leuk vinden? Zou u in een ander land willen gaan wonen? Nou ja, Jeroen Vergent ging gewoon de straat op, vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Nee. Ik heb niet de behoefte. Ik heb, in het verleden ben ik best wel in het buitenland geweest, maar eh, vliegen hoef ik ook niet meer. Ik fiets heel veel. Ik heb een treinabonnement in het weekend. Ja. En ik ga iedere, iedere weekend bijna eh, op pad. Ja. En ik zie zulke mooie dingen in Nederland. Nee, ik heb zo'n mooi land. Dus, eh, en eh, maar, hoe zit het dan met u? Bent u geboren in Nederland? Of? Nee, nee, in Amerika. Maar mijn, mijn vader is ook van Barendrecht. Oh. En mijn moeder, eh, toen ze 17 was, is verhuisd van Amerika naar Oud-Beierland. Dus, ik ben grootgebracht met, met Nederlands praten. Ah, oké. Dat zit er nog steeds heel goed in? Ja, redelijk. Ja. <laughs> Af en toe is het moeilijk. En ik heb een spraakgebrek. <laughs> Ik hoor het niet hoor. Of een accent. Oh, een accent. Ja, nee, dat accent dat is toch juist hartstikke leuk. Nou ja, eh, eh, eh, zou u in het buitenland willen? Zou u in Nederland kunnen komen wonen dan? Dat is wel heel lang. Dat is wel mm, even wennen Dat, dat is nou, een moeilijke vraag. Ja. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? Zou u ooit in het nou, buitenland nou, ik heb in het buitenland gewoond. In ah. Zuid-Afrika, 20 jaar, 21 jaar. Aha. En... Uh, ik ben eh, aan mijn man gekomen. Die was daar met vakantie in 1974. 70. Eh, en ik ben hierheen gekomen en ik dacht, nou dit past me prima. Want mijn ouders zijn geïmmigreerd, toen was ik nog maar een baby. Ja. Dus ik zou nooit in het buitenland, want ik vind dat wij zo'n goed land hebben hier. Want als je daar woont, nou, daar word je niet vrolijk van. Je heeft een vergelijk, hè? Dus zeg maar. Ja, en ik heb er ook nog een zus wonen. En dan zitten wij van, oh, dit is, we hebben, de, eh, kosten wordt voor de ziekenkosten zo duur. Nou, als je daar ziek wordt en eh, je hebt geen verzekering en je kan het niet betalen... Oh, dan wordt er gewoon niks gedaan. Zo dat, simpel is het. Dat is een dingetje. Mijn moeder had kanker en eh, daar. En ik ging er naartoe. En toen vroeg die dokter, hij zegt, ik moet het vragen. Eh, hij zegt, kan ze het betalen? Ik zei, ja, ze kan het betalen. En anders hou het eh, behandeling dus acuut op. Dat is pittig. En dat, dat, zo is het gewoon. Dat is ernstig, En dan gaan wij nog, ja, en we moeten dit nog zelf betalen. En dan denk ik, mensen, als je hier in Nederland echt iets nodig hebt, krijg je het. dat heb ik zelf ook ervaren. Dan gaan alle deuren voor je open. Dat is een rustig gevoel, en veilig gevoel toch wel? Juist, en daarom ben ik ook een gelukkig mens, meneer. Dan zou ik niet weten met wie ik moet ruilen. Ik denk, als je zo om je heen kijkt, we zijn we toch een heel gelukkig land. Zou u ooit in het buitenland willen wonen? ook zo'n man met hondvraag. Zou je um, in het buitenland willen? Ja, zeker. Ja, ja, ik heb wel verschillende plekken. Ik vind uh, Zakynthos een geweldig eiland in Griekenland. Eh, zo'n klein pieteke, eh, huisje zo. Een beetje uitkijken op een baai en af en toe lekker poedelen. Maar ik vind ook New York een geweldige stad om in te bewegen. Dat is heel wat anders. Uh, ja, zeker. Dus ik hou ook wel van drukte. Dus dat vind ik ook wel mooi. Ja. En ja, ik denk dat ik denk, de wereld heeft zoveel mooie plekken. Ja. Maar die springen er zo even uit. Maar volgens mij als ik hier nog een uur sta, dan komen er nog tien plekken bij. Maar, maar echt wonen, hè? Ja, echt wonen. En is natuurlijk heel mooi, maar misschien is het wel te rustig dan voor u. Oh nee, zeker niet. Er zijn ontzettend veel eh, eh, mooie plekken en je kan natuurlijk met een bootje alle kanten op. Dus ja, eh, het vasteland is dichtbij. Uh, je, kan zo naar uh, andere eilanden varen, zeg maar. Dus, dus dat komt helemaal goed. U bent hier geboren? Ja, in Barendrecht. In Barendrecht, notabene. Ja. ja. Hoe lang woont u al in Michigan? 33 jaar? 33 jaar, ja. 33 jaar. Ja. Nog steeds gewoon Nederlands natuurlijk, praten en verstaan. Ja, ja maar thuis spreken we altijd Engels. Oh ja. Al, alles is zeer geregeld hier. Ja. En als Amerikaan, dat is moeilijk. Maar jij bent echt een Amerikaan. Jij houdt echt van ruimte, je houdt echt van vrijheid, politieke vrijheid. Ik wil doen wat ik wil. Ja. En nou, dat is hier natuurlijk in Nederland echt wel het tegenovergestelde. Ja als je zegt, als er een land is waar ik wel eh, graag zou willen wonen of tijdelijk, dan zou het op de Azoren zijn in, eh, in Portugal. Azoren? Schitterend. Wij zijn daar drie keer geweest en het is daar zo rustig. De natuur is mooi. Mensen zijn tevreden. Ik zeg, en het is een heel prettig klimaat. Heel het jaar rond de 20 graden in de winter, in de zomer. En je weet, dat bij wijze van spreken, dat er geen narigheid op het eiland is. Ik zeg, iedereen leeft tevreden. Kleinschalige landbouw, kleine winkeliers. Ja, die het af en toe wel eens een keer moeten hebben van een hele grote cruiseboot die hier langs nou komt. Eh, en, Even druk. Precies. Maar nou, u bent er geweest, beviel dus wel kennelijk. heel goed. Ja? Heel goed. U gaat meer in Nederland dan kijken? Ik blijf gewoon in Nederland, ja. Zijn er nog tips die u zegt van nou, daar moet je eens heen gaan? Voor de mensen thuis? ik ben nou, afgelopen... Eh, zomer ben ik, heb ik een week in, eh, bij Markelo gefietst. Markelo? En daar heb ik, toen, we teruggingen, toen had ik eh, zo'n lange afstandsfietspad. En er kwam een zo mooi gebied, kwamen we doorheen. Dus eh, nee, ik... Eh, ik ben, een, ik ben een tevreden mens. Hartstikke goed, klinkt goed. Ja. Dus ooit in het buitenland wonen? Nee, nee, zeker niet wonen. mijn kinderen, mijn kleinkinderen hier. Ja, ja, ja. Nee joh. Ja, Jim is echt een Amerikaan. Ja. Eh, als, als je hier hoort wat jullie aan belasting betalen, wordt hij helemaal te gek van worden. <laughs> ja, maar, en, maar ook elke vierkante centimeter is, in, is onder controle gebracht in Nederland eigenlijk. Ja. Er is geen, geen, geen... Op de snelwegen. Wij kwamen hier 30, 40 jaar geleden. Nederland had pet. En mensen reden hun auto's. Nu is iedereen 99. <laughs> en, en, eh, en, en, en, kudde schapen. Ja, iedereen precies hetzelfde. Dat was een tijdje terug nog anders? heel anders. Toch wel? Ja. 30 jaar geleden was dat oh, anders. Ja. Oké. Nou ja, is het aantrekkelijk om, om, om het af te ronden? Zou, zou u, uit, u overweegt het een beetje? Oh ja, ik wil, zeker wel voor twee, drie maanden per jaar in Nederland komen oh, wonen. zoiets. Een paar maanden wel. Seizoenswoning, een, een vakantiewoning. Ja. ja. Mhm. Dat is wel bijzonder. Ja. Bedankt voor de antwoorden. Dank u wel. Nou, hartstikke bedankt. Leuk hoor, dank u wel. <laughs> fijne tijd hier. Toegewend. Leuk. <laughs> dank. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. fool. song, song. we zijn bijna uitgelachen. <laughs> ja, na dit eh, prachtige nummer van Penny McLean. Want eh, we hebben de videoclip eh, nog voorbij zien komen op GoTV. Je weet wel, onze televisiezender. Waar je 24 uur per dag prachtige videoclips kunt bewonderen. Waaronder deze van eh, Penny McLean dus. Ziet er niet uit. <laughs> En we moeten er erg om lachen. Maar ja, het is wel een tijdsbeeld, toch? Ja, Lady Bump. En voor de Tremblows. Speciaal voor Jeroen van Gent. Want die wilde dat graag horen na zijn reportage Hello World. Hier in de show. Heb ik, je, heb ik je... ga ervan storten. Heb ik je al verteld vandaag van onze website? Nee, hè? ik heb mijn taak verzaakt. Hmm, ga snel even inhalen, want we hebben een eh, prachtige pagina. Uh, eh, go-rtv.nl Daarop eh, staat een agenda, interessant. Want daar zie je wat er allemaal te beleven valt de komende tijd. Bijvoorbeeld eh, de komende week een stekjesmarkt, een routerneuzen, een korenroute in en een expositie Aquaart. En die is dan weer in Aardenburg. Wil je meer weten over eh, wat er te doen is in de regio? Dan ga je dus eigenlijk gewoon naar onze website www.go-rtv.nl www.go-rtv.nl Ga dan naar agenda en daar vind je allerlei leuke tips voor de komende tijd. lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. face up. Take a look at yourself. Don't you want to be somebody? Someday somebody's gonna see inside. You have to face up. wat schiet de tijd op zeg. Ongelooflijk. Hier bij GoFM op deze zondagmorgen. Wordt een mooie dag trouwens. Als ik het zo verder bekijk. Een graad of 19. In de middag ergens. Tenminste, <laughs> dat zeggen ze. Vorige week had ik er ook al iets over. Dat uh, vertelde ik je vorige uur ook al iets over. En eh, dan blijkt het toch allemaal weer anders te lopen. Een hele mistige dag geweest vorige week. Hm. Maar goed, eh, we hebben wel zonnige muziek zou je kunnen zeggen. Van de Little River Band hoor je hier Lonesome Loser. En Bob Dylan met een hele mooie klassieker Lay Lady Lay uit 1969. Och, we gaan er al bijna van tussen. Mm. En ik heb nog een hele hoop mooie nummers voor je klaarleggen die ik eh, dus niet ga draaien vandaag. leefde in mezelf en jij liet me vrij. Volg samen we zonder twijfel ging je mee in mijn verlangen. Joeg ik al dan een Alles een betekenis. Is er waarheid zonder waan? Een mens die zonder zonder is. De pijn is mijn verhaal. Als ik denk, als ik loop for life. toen ik jou vergat. Aan het einde van deze aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFM. De drie js Hey, ik ga er wel tussen. Het is mooi geweest. Dankjewel voor je gezelschap vandaag. Volgende week ben ik weer om uh, eh, 10 uur bij Leven en Welzijn. Hier in het centrum van de Neuzen. En dan ga ik weer lekker voor jouw plaatjes draaien. En leuke onderwerpen uitzoeken. Dus wees er dan bij. Ik wens je een hele mooie dag. Geniet ervan. Tot sluit van de show. ABC When Smokey Sings. Tot volgende week.